Goedemorgen, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was gisteren een goede protestdag. Dat vinden de organisatoren van Unmute Us. Ze zijn blij met de hoge opkomst. In veel steden gingen tienduizenden mensen de straat op... om aandacht te vragen voor de evenementensector die al een hele tijd op slot zit. Deze moet wel aankomen, toch? ja, zoveel mensen, zoveel gezelligheid. Zoiets als Zandvoort mag wel doorgaan, met de evenementen waar mensen zo hard voor werken, zo hard hun best voor doen, ja, dat, dat mag niet doorgaan. Dat is toch oneerlijk? Dat kan toch niet? We zijn hier vandaag met honderden organisaties, eh, de creatieve sector, iedereen is bij elkaar gekomen, belangeloos om dit protest eh, vandaag te laten zien. En wij willen gewoon weer doen wat we het liefst doen. Dus open met die hap. Er wordt dit weekend sowieso een hoop geprotesteerd. Vanmiddag worden veel mensen verwacht bij het woonprotest in Amsterdam. Ze zijn helemaal klaar met de ellende op de huizenmarkt. De huren zijn hoog en betaalbare koophuizen zijn moeilijk te vinden. De Amerikaanse FBI heeft voor het eerst een geheim document naar buiten gebracht over 9-11. Die aanslagen waren gisteren precies 20 jaar geleden. In de papieren staat dat twee mensen uit Saoedi-Arabië twee vliegtuigkapers in Amerika hebben geholpen. Maar er staat niks in over de Saoedische overheid. Nabestaanden van de slachtoffers willen al jaren dat de FBI-info wordt vrijgegeven... omdat ze denken dat Saoedi-Arabië er wel iets mee te maken heeft. Een meisje van 15 uit het Brabantse Ossendrecht is weer terecht. Ze was bijna een maand spoorloos. De politie zegt dat ze in goede gezondheid is teruggevonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Meer dan 2000 mensen trokken vannacht hun wandelschoenen aan om mee te lopen in de jaarlijkse Nacht van de Vluchteling. Onder andere in Arnhem, Utrecht en Tilburg liepen ze 40 kilometer om geld in te zamelen voor noodhulp voor vluchtelingen. Deze wandelaars wisten wel hoe ze de nacht moesten doorkomen. We zijn voorbij de helft. Eh, we hebben net besloten om even warm chocomel eh, met rum en eh, slagroom, en slagroom te nemen. En een snikker. En een snikker. En dan gaan we op naar de 30. En naast heel wat blaren leverde al het gewandel ook geld op, maar liefst 900.000 euro. Het hoogste sponsorbedrag per loper ooit. Het weer, vanochtend een mix van wolkenvelden en opklaringen. In de middag kan, het in het oosten, kan in het oosten een bui vallen. Elders blijft het droog en het wordt zo'n 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er file bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de afrit Sloterdijk heb je 10 minuten vertraging.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 A warm welcome also to all our listeners around the world. My name is eh, Edward Rauhorst. Wat gaan we vandaag doen? Ik doe een greep uit de nieuwe albums. Albums uitgekomen in het jaar 2021. Vaak niet onder de makkelijkste omstandigheden opgenomen natuurlijk. Daar zal ik het verder niet over hebben. We gaan gewoon genieten van music for the soul. Ik begon met Fabian Marie en de Vintage Orchestra. En ben je op zoek naar jazz uit Frankrijk, verankerd in de traditie... geef dan eens de kans aan deze Franse trompetist, componist en orkestleider Fabian Marie en zijn Vintage Orchestra... met het nummertje 402 van het album Too Short. welkom bij ZFM Jazz. Ja, ik doe dus een greep uit nieuwe albums uitgekomen dit jaar. In het eerste uur een beetje meer in de mainstream jazz. In het tweede uur eh, de slipstream van de jazz, zeg maar. Wat eh, funky dingen. Ook nog eh, de concertagenda. En natuurlijk het vaste item, de top 2021 cover-up jazzy covers... van nummers uit de top 2000. Twee weken geleden, geloof ik, kwam bij ZFM Jazz Antonio Carlos Jobim voorbij. Wie kent hem niet? Eh, de man achter, de componist achter de welbekende uh, bossa nova songs... als The Girl from Ipanema en Desafinado. Eh, zijn vriend, de pianist en componist Antonio Aldolfo... brengt een uh, formidaal eerbetoon met zijn album Jobim Forever. En daar hoorde je net een nummer van, van het orkest van die Antonio <clears throat> Aldolfo Aqua de Weber heette dat nummer. geweldige eh, album, echt een aanrader. Who can say what love is? Does it start in the mind or the heart? When I hear discussions on what love is Everybody speaks a different part Love is funny or it's sad Love is quiet bad but beautiful. Beautiful to take a chance, and if you fall, you fall. And I'm thinking is tearful or it's gay. It's a problem or it's play. It's a heartache either way. But beautiful. Diego Rivera. De sopraan- en tenorsaxofonist eh, met de Mexicaanse roots... is inmiddels een uh, gearriveerde muzikant in de Amerikaanse Die naar gewerkt hebben met grootheden als Christian McBride... zanger Kurt Elling en ook eh, de Jimmy Dorsey Orchestra. En hij komt zo om de twee, drie jaar met een eigen album af uit... Ehm, telkens gevuld met hele soulvolle, spirituele eigen composities en een enkele cover zoals deze van eh, Stevie Wonder, The Secret Life of Plants van zijn album Indigenous. Ehm, en eh, vorige week kwam bij eh, Jeroen ook de legendarische jazzvocaliste Sarah Vaughan voorbij. Nou, je hoorde voor die Diego Rivera de pas 21-jarige vocaliste Samara Joy... die dus perfect past in die klassieke vocale jazz-traditie tijdloze pure jazz eh, en vertolkingen van nummers uit de Great American Songbook. Directe eenvoud ja, van een heel, heel hoog niveau. from the start, can't hide it. Listening to the drumbeat in my heart, can't deny it. Had me searching high and low for melodies and rhymes aglow. I found Gershwin for my soul, and it's music for your soul soul. Now I know what Ira meant when he said, romancing that love is here to stay, my dear. If we just keep on dancing, all my hopes and dreams unfold. Sweet lyrics make my spirit whole. I need. Gershwin for my soul. And it's music for your soul. Gershwin for my soul. Music for your soul. Fascinating rhythm wonderful, long ago and far away. Isn't it a pity? Shall we dance? How long has this been going on? for my soul. And it's music for your soul. Gershwin for my soul. And it's music for your soul. standing up each you hit. Jazz, soul. ZFM Jazz. Hij heet Rock. Hij zingt jazz. Elia Rock wel te verstaan. Zanger, acteur en danser. En hij heeft de fakkel overgenomen van legendarische crooners als Billy Eckstein en Johnny Hartman en eh, Lou Rawls met zijn album Matters of the Heart, Music for the Soul. Een plaat voor de rustige uurtjes vol warme vocalen. Gershwin for my soul. Saxofonist Vincent Herring raakte in 2020 besmet met het eh, coronavirus... werd behoorlijk eh, ziek daarvan en hield er uh, reumatoïde artritis aan over. Maar het heeft hem niet van weerhouden om een geweldig nieuw album uit te brengen... vol positieve, hartstochtelijke songs die de luisteraar keihard raken. Een absolute aanrader deze plaat. Een van de beste jazzplaten tot nu toe, <clears throat> volgens mij. Ehm, het album heet Preaching to the Choir. En eh, er spelen op mee eh, Cyrus Chestnut op piano... Eh, Yasushi Nakamura op bas en Jonathan Blake op drums. Echt een heel, heel, heel fraai album. de Spaanse pianist Alex Condé herinterpreteert op eh, zijn album Descarga voor Bud, Bud Powell. De nummers van Bud Powell herinterpreteert hij dus. Eh, net hoorde je Whale. Voor de liefhebbers van Bud Powell... hij kwam eh, vorige week ook ter sprake volgens mij, die bebop-pionier... is dit album van die Alex Condé een absolute must volgens mij... niet een obligate cover van Powell's songs, maar een frisse nieuw kijk. Door eh, ja, die songs te verbinden met uh, eh, flamenco, calypso, Caribbean grooves. Eh, je hoorde net ook die steelpan, dat spel synchroon lopen met de piano van Condé. Prachtplaat. this bitter earth. What fruit it bears. This bitter my call and this bitter earth. vocaliste die ons in het eh, hart weet raken. Veronica Swift. Ik uh, draai daar vorig jaar zomer al eens. <clears throat> Intussen ligt er een nieuw album gevuld met eh, songs uit uh, ook die American Songbook, musicals en zelfs popmuziek. Alles bijeengesmeed tot een uiterst coherent en fris klinkend geheel. Geworteld in die traditie, maar toch volledig van deze tijd. En het is een fenomenaal album. Ook uitgebracht op vinyl, dus voor de vinylliefhebbers, ik zou zeggen ren naar de winkel. Een eh, meeslepende plaat. Ehm, en voorafgegaan uh, eh, werd ze door Teus eh, Nobel. twee weken geleden, meen ik, kwam hij al aan bod met zijn album Saudade uit 2019. Het eerbetoon van de Nederlandse trompetist aan, aan die eerder genoemde Antonio Jobim. Maar sinds enkele maanden ligt hij een vervolg op. Dit keer ter ere van de Braziliaanse singer-songwriter Ivan Lins... die inmiddels 75 jaar oud is. En het eh, album heet, moet ik even kijken... Eh, Tanto Amor, Teus Nobel. Teus Nobel, moet ik zeggen. Je hoorde de tune van concertagenda's. Ja, er zijn weer wat eh, concerten mogelijk. Ik doe een greep uit wat concerten hier in de regio. Vanmiddag natuurlijk in de krocht om half drie. De West Coast Big Band. Ik weet eerlijk gezegd niet of er nog kaarten verkrijgbaar zijn. Wellicht niet, wellicht is het al eh, uitverkocht. Um, Tineke Postma. Volgende week in Amsterdam Bimhuis op zaterdag 18 september half negen. Eh, de dag daarna die Teus Nobel Liberty Group eh, in Amsterdam Bimhuis. Ook om half negen zondag 19 september. Eh, ik zie in Café Duiker in Hoofddorp Lucas van Merwijk en Ilja Rijngoud op donderdag 23 september om half negen. Uh, eh, jazzclub Perdido in Hillegom. Saskia Laro en haar echtgenoot Warren Bird. Het jazzkwartet. 25 eh, september, zaterdag 25 september in Alkmaar. Eh, op 27 september zie ik maandag Gideon, Gideon Tazela, de tenorsaxofonist. en zijn kwartet met een tribute aan Wayne Shorter in Theater de Vest. En tenslotte nog op 1 oktober... Carmen Gomez sings Ray Charles in Heemstede, in de Oude Kerk in Heemstede... op 1 oktober. Dus dat zijn dus wat eh, eh, concertjes die gelukkig weer mogelijk zijn. Eh, ik zei net, de West Coast Big Band... die hebben vaak in hun repertoire nummers van Terry Gibbs... Terry Gibbs is inmiddels 96 jaar oud, de vibrafonist. Maar zijn zoon is een, eh, ja, toch ook een behoorlijk vermaamde, vermaarde drummer. En die heeft een eh, <clears throat> album uitgebracht met een aantal trio's. Beroemde muzikanten heeft hij daar bijgehaald. Waaronder Christian McBride, eh, Chick Corea, Patricia Russian. Ja, noem maar op, van allerlei giganten. Eh, en ehm, op dat album eh, worden nummers gespeeld eh, die geschreven zijn door zijn vader. Dus Songs from My Father. Maar er staat één nummer op. Dat is speciaal geschreven door Chick Corea. Tango voor Terry. En dat was eigenlijk het laatste wapenfeit van Chick Corea. Niet zoveel later kwam hij helaas te overlijden, de beroemde pianist. En hier ga je naar luisteren. Carrie Gibbs, Treasure Dream, Treasure Dream Trio's. Carrie Gibbs op drums en Chick Corea op piano. Barry Gibbs drums, Chick Corea piano en Ron Carter op bas van het eh, fenomenale album Songs From My Father. Ja, we zitten bijna tegen het einde van het eerste uur. Eh, ik ga eruit met de klanken van uh, Gideon Tazela, die noemde ik net al. I get along without you very well. Nee, dat zeker niet. Blijf bij ZFM. Ook het tweede uur. Geweldige muziek. Don't go away. Stay with ZFM Jazz. From Zandvoort. Groovetown. Ian Cleaver, maar eerste Gideon Tazla bedoelde ik, de saxofonist.